Taksin werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden. Zijn aanhangers, de zogeheten roodhemden, eisten vorig jaar bij maandenlange protesten het aftreden van Abhisit, omdat hij onrechtmatig aan de macht zou zijn gekomen. Ook vinden veel Thai dat Abhisit te weinig heeft gedaan voor de armen. Bij de volksprotesten vielen ruim 90 doden. Taksin heeft aangekondigd dat hij uit ballingschap wil terugkeren naar Thailand. Wanneer wil hij nog niet zeggen. Een man van 33 uit Almere is vannacht opgepakt in die plaats nadat hij met zijn auto over de kop was gevlogen. Kort daarvoor had hij een stopteken van de politie genegeerd en was hier met hoge snelheid vandoor gegaan. In een bocht verloor hij de macht over het stuur en ging hij enkele malen over de kop. Hij bleef ongedeerd. De auto, die van een kennis was, is zwaar beschadigd. De man had te veel gedronken en reed met een ongeldig rijbewijs. Bovendien had hij nog een aantal boetes openstaan en moest hij nog een alternatieve straf uitzitten wegens rijden onder invloed en meerdere verkeersovertredingen. In Turkije zijn zo'n 30 mensen aangehouden in verband met een mogelijk omkoopschandaal in de voetbalwereld. Onder de mensen die zijn gearresteerd zijn de voorzitter en de vicevoorzitter van de topclub Fenerbahce. Verder zijn enkele Turkse topvoetballers aangehouden. De eerste tropische storm van het seizoen in het Caribisch gebied heeft in Mexico aan zeker 11 mensen het leven gekost. Arlene kwam afgelopen donderdag aan land. De stormkracht viel nog mee, maar Arlene heeft veel wateroverlast veroorzaakt, waardoor bijna 300.000 Mexicanen zijn getroffen. Het weer in het zuidwesten flinke zonnige periode. In het noordoosten bewolkt met kans op wat regen. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Morgen weinig verandering.